12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De politie heeft een man van 22 uit Arnhem opgepakt... die zo'n 12 miljard inlognamen en gestolen wachtwoorden te koop aanbood. Gebruikers konden deze tegen betaling via de site WeLeak Info inzien en downloaden. De site is inmiddels uit de lucht gehaald. De politie kwam de Arnhemmer op het spoor na een tip van de National Crime Agency... in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Amerikaanse FBI en de Duitse recherche waren betrokken bij het onderzoek. In Arnhem zijn twee woningen doorzocht en daar vond de politie professionele apparatuur. In hetzelfde onderzoek is ook een man van 22 in Noord-Ierland aangehouden. Gemeenten door heel Nederland, waaronder Amsterdam en Rotterdam... hebben uit voorzorg hun Citrix-server uitgeschakeld. Ze doen dat op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum... van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder deze week zijn er hackpogingen gedaan... op vergelijkbare Citrix-systemen van het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Tientallen slachtoffers van het bombardement op Hawija in Irak... hebben zich gemeld voor schadevergoeding van de Nederlandse staat. Advocaat Zegveld heeft tot nu toe 60 meldingen binnen. Ze verwachten dat dat aantal nog stijgt. Bij een bombardement van Nederlandse F-16 in 2015... kwamen zo'n 70 burgers om het leven. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei... heeft voor het eerst in jaren het vrijdaggebed in Teheran geleid. En dat doet hij eigenlijk alleen op belangrijke momenten. De laatste keer was in 2012 op de 33ste verjaardag van de Islamitische Revolutie. Op dit moment is er veel protest in Iran... naar aanleiding van het neerschieten van het Oekraïense passagiersvliegtuig. Iran loog daar aanvankelijk over. Tijdens het vrijdaggebed riep Gamenei op tot eenheid. Hij prees ook de revolutionaire garde die het vliegtuig neerhaalde... en zei dat de garde waakt over de veiligheid in het land. Het weer, regenbuien trekken van west naar oost. Het is tussen de 8 en 10 graden. Morgen ook buien, soms wat zon en dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari.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 talk I like the things you wear I want your number tattooed on my arm in ink, I swear disappear I wanna blow your mind Just come with me, I swear I'm gonna take you somewhere warm You know when the morning comes I know you won't be there Every time I turn around You disappear you Thank you.